Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Somalische leger heeft na ruim een dag een einde weten te maken aan de bloedige aanval op een hotel in Mogadishu. Terroristen lieten vrijdagavond twee autobommen afgaan en bestormden schietend het hotel in de Somalische hoofdstad. Sindsdien hadden ze zich daar verschanst. Alle terroristen zouden inmiddels zijn gedood. Er is ook een onbekend aantal burgers omgekomen. Hotels zijn vaker het doelwit van jihadistische aanslagen in het Oost-Afrikaanse land... dat al jaren wordt geteisterd door de terreurgroep Al-Shabaab. Burgemeesters zijn niet blij met een advies van de Raad van State over lachgas. Volgens de Raad van State zijn er niet genoeg argumenten om dat gas op de opiumlijst te zetten. Zoals het kabinet wil en de burgemeesters ook. Burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, zegt dat gebruik van lachgas overlast veroorzaakt en gevaarlijk is. Het advies van de Raad van State is overigens niet bindend. In Ecuador is een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept... waarvan een deel als bestemming de haven in Rotterdam had. In totaal 3500 kilo cocaïne zat verstopt in twee containers met bananen. Een vrachtwagen werd op weg naar de havenstad Guayaquil onderzocht. En in de truck zaten 92 kisten met in totaal 2300 pakjes cocaïne van een kilo per stuk. In een tweede vrachtwagen, in een havenstad elders in diezelfde regio... werden 87 kisten met in totaal ruim 1200 pakjes gevonden met het witte poeder. De drugs werden ontdekt door speurhonden. In de Eredivisie is de wedstrijd Emmen-Utrecht gisteravond geëindigd in een 3-2 overwinning voor de thuisploeg. Eerder gisteren verloor Vitesse ook zijn derde wedstrijd van het seizoen. Tegen Herenveen werd het 0-4. Fortuna Sittard verloor thuis met 4-1 van Cambuur. Vitesse en Fortuna hebben allebei nog geen punten gehaald dit seizoen. Het weer, het blijft droog.